Volgens Abizid hebben militante demonstranten het geweld uitgelokt om zijn regering in discrediet te brengen. Het weer. In het zuiden nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag zonnig. Alleen in het oosten is er dan nog wat bewolking. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden.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 Holland plat in de Spaanse zon. Geen Jesus it's burning inside to fill me up with passion? Make love to me. never ever treats me wrong. when beside me, these dreams are. En jij bent erbij. smile. say I am on broken wings, quiet thoughts, unspoken dreams.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 De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval op de vredesjirka in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Vier opstandelingen vielen vanochtend de bijeenkomst van religieuze leiders en stamhoofden aan. Ze vuurden onder meer raketten af. Twee strijders zijn door Afghaanse militairen doodgeschoten, één blies zichzelf op. De vierde is gearresteerd. Van de Afghaanse leiders is niemand gedood of gewond geraakt. President Karzai maakte zijn toespraak op de conferentie af en verliet daarna de bijeenkomst. Afghaanse leiders praten tijdens de driedaagse vredesjirka over verzoening met de Taliban en andere opstandelingen. In een stal in het Brabantse Schaik heeft de politie gisteravond honderden dode varkens aangetroffen. Het gaat om zo'n 300 tot 400 dieren. Ze zijn vermoedelijk gestikt nadat de ventilatie door een stroomstoring was uitgevallen. In de stal in Schaik werden ook nog levende varkens gevonden. Op het moment dat de politie ging kijken was de eigenaar niet thuis. De Algemene Inspectiedienst stelt een onderzoek in. Nederlandse huishoudens zijn weer flink aan het sparen. Volgens onderzoek van ING werd in het eerste kwartaal gemiddeld 800 miljoen euro per maand opzij gezet. In april liep dat verderop tot 1,1 miljard en dat is bijna 150 euro per huishouden. ING verklaart de spaardrift uit het lage consumentenvertrouwen. Nederlanders zijn de afgelopen maanden weer somberder geworden over de economie en over hun eigen financiële situatie. In Thailand heeft premier Abhisit na twee dagen van felle debatten een motie van wantrouwen overleefd. In het parlement kreeg hij de steun van 246 leden, acht meer dan hij nodig had. De oppositie geeft Abhisit de schuld van het bloedbad waarmee hij